Up or I never frown. X can be almost bliss, just as long as I get my kiss. How do you like your ex in the morning? Goedemorgen ZFM luisteraars. Dat was even, eh, eh, even spannend. Want eh, iedereen, nou ja, bijna iedereen... is er op berekend dat de zomertijd is ingegaan. Behalve de technische draadjes van uh, Radio. Want daar is iets van slag. Maar gelukkig hebben we dat natuurlijk weer binnen de marge kunnen oplossen. Met onze tune How do you like your eggs in the morning? Nou, toepasselijker dan vandaag kan het eigenlijk niet. Trio Mulder met Frits Katé. Die opende deze uitzending van CFM Jazz. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. En eh, op deze eerste paasdag is die gevuld met muzikale paaseitjes, zullen we maar zeggen. We gaan eh, gelijk verder met Bob Crosby, Song of the Island. en His Bobcat. We gaan nu naar eh, een zanger die heel lang in Nederland heeft gewoond. En eh, inmiddels weer naar Amerika is teruggegaan. Een prachtige, diepe stem. En dan heb ik het over Ingram Washington. Van zijn eh, derde cd heeft hij... die heette What the Difference a Day Makes. En op die cd heeft hij allemaal stukken uit de Great American Songbook gezet. En wij gaan nu naar hem luisteren met een uh, eh, bezitting waar eh, Nederlandse mm, burgerleiders op staan. En wij gaan luisteren naar het nummer What a Difference a Day Makes. The writing Song of love, but not for me. A lucky star above, but not for me. With love to lead the way, I found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. Hey ho, lasts and all so like a day. Although I can't dismiss that memory of her kiss, I guess she's just not, just not for with love to lead the way. I found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was such a fool to fall and get that way. Cha. Hey, ho, at less than all. So lack a day and although I can't dismiss the memories of her sweet kiss, I guess she's not, she's just not for me. No, she's not, just not for me. was eh, Ingram Washington, but not for me. Bij het samenstellen van dit programma eh, realiseerde ik mij... kijkend naar wie er allemaal eh, speelt op al die stukken... dat je een hoog gehalte Oscar Peterson, Herb Ellis, Ray Brown hebt. En dat is ook niet verwonderlijk, want zij speelden natuurlijk jarenlang aan de top. En iedereen van naam en faam die wilde graag begeleid worden door deze heren. Ik ga nu eens laten horen eh, een stukje van een cd. Stan Getz en G.G. Johnson, de trombonist at the Opera House. Eh, en daar worden ze door de genoemde heren begeleid. En dat is een prachtig stukje van Rogers en Hart. My Funny Valentine. Is it to be or not to be? Then love me is my suggestion. Or has your love grown cold for me? Camille Howard. Eh, ja, opname uit de Forties. We gaan nu naar het Flashback Quartet. En dat is een uh, eh, kwartet dat heeft een hele tijd bestaan. Eh, dus dat waren leden van de Dutch Winkelers Band... die met z'n vieren een, uh, een klarinetkwartetje vormden... Eh dat waren eh, Marcel Hendricks op de piano. Henk Bos van Drakenstein. Huub Jansen, eh, Henk, Bos van Drakenstein op de bas. Huub Jansen, de weergaloze drummer op het slagwerk. Allen zijn ze er niet meer. En die begeleiden Bob Kaper, die nu de, nog steeds de leider van de Dutch Winkelers is. In dat kwartetje. En ik ga laten horen een nummer. Rose Room. Flashback kwartet met Rose Room. Dan gaan we nu naar George Shearing. Die heeft een compositie van meneer Bernie Miller opgepakt. Eh, de compositie heet Bernie's Tune. Het is een bekend stuk, is ook door velen op de plaat gezet. Maar natuurlijk niet zo specifiek als door het quintet van George Shearing... waar wij op gitaar Toets Tielemans horen. dat is natuurlijk... Uh, flashback dat is leuk, maar niet eh, de hele tijd. We gaan nu naar Josh Shearing. George Shearing met op de gitaar Toots Tielemans. En we gaan nu naar het eh, orkest combo van Lionel Hampton. Die heeft natuurlijk vele, vele bezettingen gehad. En hier heb ik een, eh, een opname waar net King Cole aan de piano zit. Ik zeg het vaker. De grote jongens die zoeken elkaar op om een nog mooier product te krijgen dan ze van plan zijn. Oscar Moore op de gitaar, Wesley Prince op de bas... El Spielcox op de drums en Lionel Hampton op de vibrafoon. En hij zingt ook samen, eh, dat is ook wel leuk, samen met eh, twee anderen. En dan zegt de, eh, de vermelding op de hoes, want dat weten ze natuurlijk niet. Probably was dat Hampton, uh, Nat King Cole en Oscar Moore in het stuk Do Re Me. to Let me correct you lest you forget. Do, re, mi, fa, so la, ti, do. Now you work a slave the whole day through. Stay up nights and go nutty too. Do, re, mi, it's the cause of it all. Do, re, mi, fa, so la, ti, do. call it the shilling, the frank and jack, the pound yen beater and the greenback. But for me, I'm Melly, you know, it's do, re, mi, fa, so la, ti, do. It will make your little dreams come true. It will make a taxpayer of you. A big shot in life you want to be. Latch on, latch on to some do-re-mi. Dan gaan we nu naar eh, een dame Nelly Lutcher. Geboren 1912. En die heeft ook in de 40 en 50 jaren heel veel op de plaat gezet. En zij was heel erg bekend om haar bijzondere... Uh, uh, heet het Dixie? Pronunciation, de uitspraak alsof ze eh, op een rijdend karretje zat, zeg ik altijd. Dat over hobbelkeien rijdt. Uh, uit duizenden herkenbaar, maar ehm, heel gekend en bekend en geroemd in de jazzwereld van toen. Ze was eh, erg ge, geïnspireerd door onder andere Nina Simone. En dat hoor je ook. En wij gaan laten horen... <clears throat> You've got a fine brown frame. Je ziet er hartstikke leuk uit. En misschien moeten we samen eens een, een leventje gaan beginnen. Och, zegt die meneer dan. Ehm, eh, ik heb niet veel, ik heb alleen wat tweedehands troep... maar we kunnen het misschien wel gezellig hebben. En zo gezegd, zo gedaan. En ze leefde nog lang en gelukkig. Nelly Lutcher, Fine Brown Frame. Oh, he's got a fine brown frame... I wonder what could be his name. He looks good to me, and all I can see is his fine brown frame. How long have you been around? Mister, when did you hit this big town? I wanna scream, cause I've never seen such a fine brown frame. All that I have is a broken down chair. But I will gladly make him king on my throne. Don't be a square, why don't you come over here? Together we would really be gone. Oh, he's got a fine frame. I wonder what could be his name. He is solid with me, and all I can see is his fine. It's a fine brown frame. I wonder what could be his name. He looks good to me, and all I can see is his fine brown frame. on my throne. Don't be a square, why don't you come over here? Together we would really be gone. Ooh, he's such a fine brown frame. Honey, won't you tell me your name? Yes. young Amici and Gable are all as fine as Mountain Sable. You may not be classed with the elite, and you may not be hip to that jive like butt and all wheat. But oh, oh, oh, oh, baby, you you look like Hercules done up in bronze. And I know I'm a clown whenever you're around because I'm crazy about best friends. Dat is uh, trio van eh, Joe Venuti. Wordt beschouwd eigenlijk als de, de vader van de viool in de jazzmuziek. We gaan nu luisteren naar uh, eh, Frits Katé... die dit jaar 60 jaar saxofonist op de planken is... Hij, dat wordt gevierd het hele jaar door met allerlei optredens... waar hij als solist Um, waar hij als solist komt opdraven. de Katé heeft een eh, behoorlijke flinke staat van dienst. Uh, een van de kroningen was eh, dat hij uiteindelijk in de Dutch Winkelers Band... een aantal jaren, fix heeft gespeeld. En dat orkest was voor hem de inspiratie om als klein jongetje... te beginnen op de klarinet. Hij stond in de coulissen in de jaren eh, net na de oorlog te kijken... Uh, hoe de Dutch is optrad en dacht, dit wil ik ook. En vervolgens heeft hij dat gedaan en heeft eh, een enorme staat van dienst opgebouwd... en zeer veel opgetreden. Ik heb nu een opname met het orkest het trio Mulder en Mulder... die ook regelmatig in Zandvoort optreden... waar Vivian Mulder aan de bas speelt, maar ook zingt... Zij is een uh, van de, de familie Kaart, Ray en Dick Kaart... die ook in de Dutch Swing gespeeld hebben. En uh, wij gaan hen horen in het nummer uh, eh, Wonderful. Skyliner door de big band van Charlie... Eh, die ons vanochtend even in de steek liet... vanwege de logistieke problemen... veroorzaakt door de overgang van de winter naar de zomertijd... ons weer parten speelt. Als dat zo is, dan komt er geen nieuws en geen reclame. Dan gaan we gewoon een hele lange uitzending van maken. Maar als het wel zo is, dan is dat maar zo. Dan gaan we de eerste uur afsluiten met Frank Sinatra. You've brought a new kind of love to me. If the nightingales could sing like you They'd sing much sweeter than they do. For you brought a new kind of love to me. And if the Sandman brought me dreams of you, I'd wanna sleep my whole life through. You brought I know that I'm the slave, you're the queen. Still, you can understand that underneath it all, you're a maid, and I am only a man. I would work and slave the whole day through if I could hurry home to you. You brought a new kind